Drie uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de helikopters van de kustwacht is te weinig ruimte om drenkelingen goed te kunnen behandelen... en verpleegkundigen maken zich zorgen over hun eigen veiligheid aan boord. Dat blijkt volgens de NRC uit een nog vertrouwelijk rapport dat in bezit is van de krant. Verpleegkundigen kunnen zich niet goed vastmaken en ook de brancard kan niet worden gezekerd. De reddingsvluchten worden sinds 2015 uitgevoerd... door het Vlaamse helikopterbedrijf NHV. Het bedrijf zegt tegen de krant dat het onderzoek... een aantal onduidelijkheden aan het licht heeft gebracht. Die worden volgens het bedrijf weggenomen. Minister Bijleveld van Defensie zegt dat Nederland begrip heeft... voor de liquidatie door Amerika van de Iraanse generaal Soleimani. In de eerste aflevering van het tv-programma Op1 noemde ze Soleimani een echte boef. Ze verwees onder meer naar de rol die hij speelde in de oorlog in Syrië... als de leider van Sjiïtische milities. Beideveld voegde er wel aan toe dat er door de liquidatie... een heel fragiele situatie is ontstaan die gevaarlijk is... ook voor de Nederlandse militairen in Irak... Het kabinet heeft de Kamer een brief gestuurd over de kwestie. Daarin staat dat Nederland de VS als NAVO-partner om een toelichting heeft gevraagd... op de juridische basis voor de liquidatie. Veruit de meeste VVD- en CDA-burgemeesters in de 100 grootste gemeenten... willen een geheel of gedeeltelijk verbod op vuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS... waaraan 25 van de 35 VVD- en CDA-burgemeesters meededen. Van hen zijn er maar twee die een vuurwerkverbod niet nodig vinden. Negen willen een totaalverbod. De VVD en het CDA in de Tweede Kamer zijn tegen een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk.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 andersom Ja, ze kent mij kent mij ze kent mij als geen ander Ze kent mij Ja, ze kent mij als geen ander ze kent mij niet van al mijn liedjes Ze kent mij niet van al mijn soms. Ze kent mijn liefde, mijn verdriet En het is precies zo andersom Ja, ze kent mij Yeah, she getting by.